Leslie gaat vermoedelijk aan land als orkaan van de eerste categorie. Aan de kust kunnen golven ontstaan van 14 meter hoog. In 13 van de 18 Portugese districten is de alarmfase uitgeroepen. Inwoners krijgen het advies binnen te blijven. Morgenochtend wordt Leslie in Spanje verwacht... met minder harde wind, maar wel veel regen. Omdat veel Spanjaarden morgen terugkeren van een lang vakantieweekend... kan dat tot chaos op de wegen leiden. In Somalië zijn zeker 16 doden gevallen bij een aanslag. In de stad Baidoa liep een man met een bomvest een restaurant binnen... en blies zichzelf daarop. Na 16 doden zouden er tientallen gewonden zijn. Verwacht wordt dat het dodental nog verder oploopt. Kort daarvoor had de dader al een granaat naar een hotel gegooid. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... De Somalische terreurgroep zegt dat het hotel werd aangevallen... omdat de eigenaar meedoet aan de regionale verkiezingen van volgende maand. Bij een steekpartij op een Brabantse camping zijn twee mannen zwaar gewond geraakt. Het gebeurde in een chalet op een camping in Hoge Mierde, ten zuiden van Tilburg. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mogelijk volgde de steekpartij op een ruzie. Een derde betrokkenen is aangehouden. Een traumahelikopter is naar de camping gekomen om de twee gewonden te helpen. Ze zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League met 3-0 gewonnen van Duitsland. Van Dijk maakte in de 30ste minuut het eerste doelpunt. In de slotfase maakte Depay de 2-0 en Wijnaldum de 3-0. Het is voor het eerst in 16 jaar dat Nederland van Duitsland wint. In de arena is na afloop afscheid genomen van de internationals Rafael van der Vaart en Dirk Kuyt. Het weer het is vrij helder en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Overdag geregeld zon, maar ook sluierbewolking. In het westen neemt later op de dag de bewolking toe, gevolgd door enkele buien. En het wordt 22 tot 25 graden.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande, répétée, encore une fois. Thank you. tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers.